Ja, dat is wel te horen dat hij zijn kunstgebied kwijt is. En in betere tijden, toen schreef deze dame nog, deze Belinda Muldijk nog voor haar man. En dan heb ik het natuurlijk over Rob de Nijs. De laatste tijd schrijft ze niet meer zoveel voor hem, hoor.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 Sinds 15 juni was het Gezi-park afgesloten, maar vanochtend ging het weer open. De gouverneur van Istanbul waarschuwde dat het park niet meer voor protestmanifestaties mocht worden gebruikt. Na de opening stroomde het park vol met mensen die slogans riepen als Gezi Park is overal. Daarom besloot de politie het park weer af te sluiten. Met traangas en waterkanonnen zijn de betogers weggejaagd. Op de A12 bij Nooddorp is een ernstig ongeluk gebeurd, waarschijnlijk veroorzaakt door een benzinedief. Hij werd op dat moment achtervolgd door de politie. Een andere auto die bij het ongeluk betrokken was, sloeg over de kop. Twee inzittenden zouden gewond zijn geraakt. De benzinedief is aangehouden. Het ongeluk leidde tot lange files op de A12. Het verkeer op de afsluitdijk zal nog zeker een week last hebben van de kapotte draaibrug over de Lorentsluizen. Een van de twee bruggen gaat sinds zaterdagmiddag niet meer dicht. Het verkeer richting Friesland wordt over een rijstrook van de andere brug geleid. S'nachts voeren monteurs metingen uit om te bekijken of de brug is vervormd. Als dat inderdaad zo is, zijn de problemen ook volgende week maandag nog niet voorbij. Alle Iraniërs krijgen een e-mailadres. De Iraanse overheid wil zo makkelijker met burgers kunnen communiceren. Iran telt 75 miljoen inwoners, bijna de helft daarvan is regelmatig online. Dat percentage moet omhoog, want straks kunnen Iraniërs alleen nog per mail contact hebben met de overheid. Iedereen krijgt daarom een mailadres met de extensie mail.post.ir. Ook andere mailadressen mogen worden gebruikt, maar diensten als Gmail en Yahoo zijn vanwege de censuur in Iran regelmatig onbereikbaar. De pas gekozen president Rouhani zei voor zijn verkiezing dat hij juist minder censuur wil en de Iraniërs meer privacy gunt. Het weer, het blijft de komende uren zonnig, de wind neemt iets af. Morgen opnieuw zonnig met maxima van 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag van Nieuw-Vennep 9 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag tussen Duivendrecht en Knoop 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag, Malieveld en Nooddorp 6 kilometer. En de A12 van Utrecht naar Den Haag is dicht tussen Noodorp en knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Waarschijnlijk duurt dat nog een uur. Tussen Zoetermeer en Knoop het Klausplein staat 8 kilometer file.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 De Zeeuwse formatie Bluff. Ze zijn zo ongeveer heel de wereld over geweest om eh, deze cd op te nemen. Binnenste buiten, Jele is ook opgenomen in het buitenland... maar afgemixt hier ergens in Nederland. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Fly Like an Eagle. Dat is het origineel, maar het is vertaald naar het Nederlands door Ferry van Leeuwen. En dan heet het ineens als een adelaar vliegen. Komt van de cd, met andere woorden. Tijd blijft ontglippen, glippen, glippen, glippen. Weg naar de toekomst. en schoenen aan. Een huis voor mensen die nog buiten staan. Oh, het is geen illusie. Ik wil als adelaar vliegen naar de zee. glippen, glippen, glippen, weg naar de toekomst. Eh, Steve Miller en de Steve Miller Band. Ze hebben in de top 2000 gestaan. En dat was voor een aantal mensen aanleiding om dit nummer gewoon opnieuw te schrijven. Maar dan in het Nederlands. En dit is dan weer origineel geschreven door eh, Dick van Altena en Ruud Hermans. Tell it to you. She looks into the future. Love to come is hard to find. There's only places, names, and faces that won't let her heart unwind. Like every new step she's taking, takes her farther down Ain't no sunshine where it's raining. She can't see change in time. I'll tell it to you straight. I said this once and only. My heart's not that easy to break. desperately fire used to burn. She's slowly rising from the ashes. Fears the passion might return. She's been stepped on, bruised, and battered. she won't take that pain again. So if you ask her dinner, then can. Be prepared for what you learn. I tell it to you straight. I said it's once and only. My heart's not that easy to break. And I'm not desperately the hour is good. It's once and only. My heart's not that easy to break. But I'm not desperately lonely. Now the hour is getting late. Won't be long till day is dawning. Nights like the promise tree. Ruud Hermans en Dick van ze hebben het uh, samen geschreven. En dit is van de cd Keep It Simple. Nou, zo simpel heeft hij het niet gehouden hoor. Had my congregation Had my flock When I was the shepherd of man Just a wild goose Chase the pot of gold. Chase the rainbows and I can't afford to deliver this message to you. I can't afford Now I'm gonna rise up again. Had my degree, my initiation. Not speaking to the profane. How can a pro get this message, message to you? oh, my your God. van de reden waarom ik eh, die cd Umoja van eh, eh, Bluff zo mooi vind. Ik ben liefhebber van wereldmuziek, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En dit was afkomstig uit Cirque du Soleil. Wij zijn daar geweest en we hebben genoten van Totem en van de muziek die daar gespeeld werd. Allemaal live. En ze bestaan al meer dan 25 jaar, want er is een cd uitgekomen met een overzicht van 25 jaar Cirque du Soleil. En ik vind het zo prachtig. Hè? Het wordt allemaal live gespeeld daar. Ook dit. Barok. gespeeld. En als je daar dan zit in zo'n zaal, dan, eh, of in zo'n tent althans... dan weet je op een gegeven moment gewoon niet meer waar je moet kijken. Want er gebeurt zoveel en er is zoveel geluid. Onvoorstelbaar. En dit is dan ook weer zo'n eh, traditioneel instrument, hè? De didgeridoo van de aboriginals uit Australië. En Troy Casera Daly, hij is een afstammeling van die... Eh, indianen, van die inlanders. En hij heeft muziek gecombineerd. Oud en nieuwe instrumenten. Daddy got taken away by a man dressed in blue. He didn't know where he was going. I'm pretty sure he knew. Mother was crying as loud as I've ever heard. We all sat silent and still, not saying a word. Our memories of father are faded, and mother still cries. She's such a strong young woman, and she never had to lie. She set us all in a circle, all young and so frail, and told us how our father died in a Sydney jail. Over time, it brought no answer I still see mother every chance that I get. My sister and my brother call around now and then. We sit and talk and laugh and cry over photographs of our youth. When we were searching for hope and searching for the truth. Over time Oh, and time went by so fast. He still Troy Sardaly die dit eh, instrument dus eh, ja, mixte in de moderne muziek. Maar ik ben eigenlijk in 1992 tot de ontdekking gekomen dat dit eh, instrument zo gebruikt kon worden. U2 Yindi, ook zo'n formatie uit Australië. Zij hebben ook dat instrument gemixt met de moderne instrumenten. Moet u zich eens voorstellen, een heel groot park in Tilburg, festival mondial daar, zon overgoten en dan dit soort muziek. Dat kan het bijna niet meer stukken. before we say goodbye. Woman, woman, now and forever, light up my world every day with your smile. Woman, woman, let's stay together. Things will seem fine in a while. Vroger, net 50 geworden, maar hij zingt nog steeds over vrouwen hoor. Kent u dit nog? De film Chariots of Fire, van Vangelis had de titelsong daarvoor. kwam eigenlijk op het idee om dit nummer nog eens een keer te draaien. Toen ik van een week op tv eh, zag dat Star Wars weer eh, uitgezonden werd. Samen met eh, Close Encounters. Want daar werd over gezegd, misschien wordt die film binnenkort ook nog wel een keer herhaald. En toen dacht ik bij mezelf van, laat me die cd nog maar eens een keer tevoorschijn toveren. Nou, wat hier nou gebeurt weet ik niet hoor, maar goed. Any your way. any day you be gone. moet je nog herinneren, die eh, dame, dat ze twee cd's heeft opgenomen. Who Speak of Love. Allemaal muziek van uh, eh, Burt Bacharach. En dan eh, met het Metropoolorkest achter zich. Prachtige cd's zijn het geworden. En daarnaast heeft ze ook nog een keer een live show gedaan hè, met dit soort muziek. Dit is al een stukje ouder hoor. Robert Johnson en Walking Blues. I woke up this morning, year round for my shoes. getting round off from a shoe. But you know about Vienna. Het is eh, eigenlijk nooit op LP verschenen. Het is eh, rechtstreeks vanaf eh, die oude banden. U weet wat het waren toen van die kartonnen bandjes. Is dat op een cd gezet. De cd Blue Legends. Het was een box van maar liefst zes cd's. En ik heb er al veel plezier aan beleefd hoor. De meeste liedjes gaan over de liefde of over verdriet. En dat heeft Billy Ocean heel goed verwoord in There Be Songs to Make You Cry.